Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Populaire YouTubers gaan minder geld verdienen. Want reclame maken is er niet meer bij, zoals ze nu nog wel eens doen. Dat is echt heel erg lekker. Eh, ik denk dat eh, iedereen met de goede voornemens om een beetje af te vallen wel baat heeft bij de balansrecepten. Het eerste item dat Kelly aan me heeft gegeven is deze PS eyeliners. Oh mijn god, ik voel me nu echt een influencer. YouTubers verdienen een hoop geld met dit soort filmpjes. Maar reclame maken wordt verboden, staat in de krant het FD. Als je een filmpje maakt waarin je enthousiast bent over een product... moet je erbij zeggen dat het om reclame gaat. Kijkers aansporen een product te kopen wordt helemaal verboden. In Rotterdam is de politie op zoek naar getuigen van een steekpartij. In de stad raakte een jongen van 14 zwaar gewond toen hij werd neergestoken. Hij ligt in het ziekenhuis. Kort na de steekpartij werd een jongen van 13 opgepakt die er mogelijk iets mee te maken heeft. Sinds vanochtend kun je bij de NS van tevoren je reis aanmelden... zodat duidelijk wordt hoe druk het wordt in de trein. Het kan in de NS-app en het is vrijwillig. De NS hoopt dat meer mensen de trein nemen als duidelijk is dat het niet zo druk wordt. Een vakantietripje zit er dit jaar niet meer in. Het kabinet raadt ons af om naar het buitenland te gaan als het niet noodzakelijk is. En dat merken ze ook in hotels over de grens in het Duitse Winterberg. Van een heerlijke vakantie in een prachtige omgeving genieten? Dat kan in Winterberg. Vakantiehotel De Brabander vormt de ideale thuisbasis voor ieder verblijf. Dat hotel wordt, het zal je niet verbazen, door Nederlanders gerund. Normaal gesproken gaan tienduizenden Nederlanders in de winter naar Winterberg... om te skiën, te snowboarden of te langlaufen. Maar voorlopig zijn er helemaal geen gasten. Maand november nul natuurlijk. Want wij mogen alleen zakenreizen hebben. Maar goed, Winterberg is een toeristische plaats. Dus we hebben geen zakenreizen. Dus het hotel is gewoon dicht. We hebben nu nul gasten. Inmiddels geldt voor heel Europa een negatief reisadvies vanwege corona. Zweden kreeg als laatste Europese land code oranje. Omdat het aantal coronabesmettingen toeneemt. Het weer. Pas op, er kan nog wat mist hangen. Dus voorzichtig als je de weg op gaat. Het is ook bewolkt. Vanmiddag breekt vooral in het zuidwesten af en toe de zon door. Het wordt een graad 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 It's gotta be your fancy style, raise that round. I love it when you look at me that way. Now we're in the order of a hero at the bar. Reapply your lip because it came off on the glass. The Disney place, your favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Pull it, pull it, pull it close. Just close your eyes, girl. Smile telling me we gotta go. Won't you take me home? I wanna ride it.